Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Joe Biden heeft beloofd dat hij campagne gaat voeren voor vicepresident Kamala Harris. Zo meldt onder meer persbureau Reuters. Biden meldde de afgelopen dag in bij een vergadering van het campagneteam van de Democraten. Hij zei dat hij volledig betrokken zal zijn en dat hij Harris zoveel mogelijk zal steunen als democratische kandidaat voor de verkiezingen. In de vergadering riep Biden zijn campagnestaf op om hetzelfde te doen. Harris heeft inmiddels de helft van de benodigde steun binnen... om officieel presidentskandidaat te worden. Popke Hoekstra mag aanblijven als eurocommissaris voor Nederland. Dat heeft het kabinet besloten, melden bronnen aan de NOS... na berichtgeving van RTL Nieuws. Hoekstra volgde vorig jaar van Timmermans op als eurocommissaris voor Klimaat. Eerder was hij minister van Buitenlandse Zaken en leider van het CDA. Die partij zit niet meer in de coalitie. Daarom is het opmerkelijk dat het nieuwe kabinet een CDA-politicus voordraagt. Het is onbekend of Hoekstra in de Europese Commissie opnieuw de klimaatpost krijgt. Het laatste nog levende oorspronkelijke lid van de Four Tops is overleden, Duke Verkeer. De Amerikaanse zanger was ook een van de oprichters van de soulgroep in 1954. De band had de grootste successen na het tekenen van een contract bij platenlabel Motown in 1963. De viertal had tientallen hits, zoals I Can't Help Myself en Reach Out, I'll Be There. In 2009 kreeg Verkeer een Grammy Award voor zijn verdiensten in de muziekindustrie. Hij kondigde pas eerder dit jaar aan dat hij zou stoppen met zingen. Duke Verkeer overleed aan hartfalen. Hij was 88 jaar. Wielrenner Tadej Pogacar doet toch niet mee aan de Olympische Spelen. De toerwinnaar zou zaterdag deelnemen aan de wegwedstrijd... maar is te vermoeid van de Tour de France, meldt het Sloveense Olympische team. En dan nog het weer. Wolkenvelden en opklaringen en hier en daar een bui. Het is ongeveer 17 graden.